Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Muzikant Brian Wilson is overleden. De Amerikaan was de medeoprichter van de Beach Boys. De band uit Californië werd in de jaren 60 opgericht... en scoorde onder meer hits met Surfing USA, God Only Knows en Kokomo. Wilson kampte zijn hele leven met grote psychische problemen en gebruikte veel drugs. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. Brian Wilson werd 82 jaar. De Belgische agent die vorige week in een park in Brussel een jongen doodreed is aangehouden. De man van in de 20 zit thuis met een enkelband. Er is een onderzoek gestart omdat er vragen zijn over de verklaringen van de betrokken agenten. Die wilde vorige week een jongen van 11 controleren omdat hij op een elektrische step reed en dat mag niet op die leeftijd. De jongen vluchtte en werd door de politieauto overreden. Een andere agent die ook in de auto zat is vrijgelaten. In het oosten van Zuid-Afrika zijn zeker 49 mensen om het leven gekomen door zware overstromingen en noodweer. Met name de provincie Oostkaap is zwaar getroffen door extreme weersomstandigheden, zoals stortregen, sneeuw en harde wind. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Door overstromingen werd vandaag een schoolbus meegesleurd. Acht inzittenden kwamen om en er zijn ook nog vermisten. In Zuid-Afrika komen overstromingen steeds vaker en heviger voor door klimaatverandering. Den Haag gaat de stroom in de gemeente beter verdelen. Daarvoor is een akkoord getekend met onder meer de provincie en het ministerie van Klimaat. Daarin staat bijvoorbeeld dat duizenden ambtenaren hun elektrische auto niet meer opladen tijdens de avondspits. Ook wordt in alle ministeries gekeken naar verlichting en koffiezetapparaten. Net als veel andere plekken in het land heeft Den Haag problemen door het overvolle stroomnet. Dat komt doordat er steeds meer apparaten en voertuigen elektrisch zijn. Het weer, Vanavond is het helder en vannacht koelt het af naar 6 tot 12 graden.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 De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Diemen Amstelveen staat bij knooppunt Holendrecht een auto in brand. De weg is daar dicht. Verderop tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid... ook nog 25 minuten vertraging door een ongeluk bij Haarlem. Daar zijn voorlopig ook drie rijstroken dicht door politieonderzoek.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 mag laten horen en toelichten. Welkom luisteraars bij weer een aflevering van het ZFM radioprogramma Fan FM. Het woensdagavond radioprogramma waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar artiest mag draaien en toelichten. Dit keer geen gast, maar ga ik jullie meenemen in het leven en de muziek van Jack Bruce. Een van mijn grotere favorieten. Jack Bruce is geboren op 14 mei 1943 in een dorpje in Schotland. Hij heeft twee muzikale ouders, en dat muzikale zat dan ook in zijn bloed. In zijn tien jaar begint Jack met het spelen van de jazz basgitaar. Daarbij krijgt hij ook nog eens een volledige studiebeurs aangeboden om muziekcompositie te studeren aan het Royal Scottish Academy of Music and Drama. Nadat hij een tijdje is gestopt met zijn studie en in een paar bands heeft gespeeld, vormt Bruce samen met Ginger Baker en Eric Clapton een nieuw power trio genaamd The Cream. Dit is wanneer de muziekinstrument erbij natuurlijk kennis maken met Jack Bruce, zijn meervoudige skills, onder andere het bespelen van de basgitaar. Maar voor mij is Jack Bruce vooral eh, zijn stem, zijn basgitaarspel en zijn composities. We zijn begonnen met het luisteren naar Sunshine of Your Love en we gaan nu verder met I Feel Free en NSU. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum bump, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. Bum bum bum bum bum I feel free. Bump, bump, bump, bump, bump, bump, I feel free. Bum bum bum bum bum bum, I feel free. anyone in doubt. I don't wanna go until I found it all out. Ja, dit waren I Feel Free en NSU. Op beide nummers zijn eh, toch wel heel goed de, de, mooie stem, de wat hogere stem van Jack Bruce te horen. En natuurlijk het geweldige gitaarspel van eh, Eric Clapton en de drums van Ginger Baker. Naast uh, het basgitaarspel is Jack Bruce voor de Cream heel belangrijk geweest in opzichte van de composities. Het allereerste nummer waar we mee begonnen, Sunshine of Your Love, is daar denk ik een heel goed en mooi voorbeeld van. En dan kunnen we natuurlijk terugverwijzen naar eh, de opleiding die hij gehad heeft aan eh, de Royal Scottish Academy of Music and Drama, waar hij muziekcompositie heeft gestudeerd. En volgens mij is dat best goed terug te horen. I Feel Free en Energy zijn twee nummers die op de eerste album van The Cream stonden. Eh, ook de volgende twee nummers, Sweet Wine en Spoonful, kan je op, deze, oh, kan je op dit album terugvinden. Hier komen ze. falling and by time. moment of your precious love satisfy my soul. Many lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Everything's a fighting about the Lies about it. Some of them cries about it. Some of them dies about it. Everything's a fight about the spoon. Ja, dat waren Sweet Wine en Spoonful. Van eh, het eerste album van The Cream, Fresh Cream. Nu komen we bij het tweede album eh, van The Cream uit 1967. En dat is Disraeli Gears. Dat was eigenlijk een van hun hoogtepunten. Want in totaal hebben ze maar vier albums gemaakt. Maar dit tweede nummer met eh, Strange Brews, wat we straks gaan horen. Sunshine of Your Love, World of Pain, Dance the Night Away, Blue Conditions. Tales of Brave Illusion, Swabble, a week Going Wrong, Outside Woman Blues, Take It Back en Mother's Lament. Een erg mooi, mooi album, een van, eh, een van mijn favoriete albums. Dus nu gaan we luisteren naar Strange Brew en Tales of Brave Illusions van het album Disraeli Gears. winter would bring you down forever. But you rode upon a steamer to the violence of the sun. run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Oké, en dan nu eigenlijk toch wel de eh, grootste hit van uh, The Cream, White Room. Het is een nummer dat geschreven werd ook weer door Jack Bruce en door dichter Pete Brown, die de psychedelische tekst leverde. Psychedelisch klopt wel, want het is uitgebracht in 1968 eigenlijk. En dat komt van uh, het album Wheels of Fire, een dubbel LP, met op de eerste plaat een ja, studio nummers en de tweede platen was allemaal gevuld met live opnames. De zangers van Jack Bruce, het gitaarspel van Eric Clapton en natuurlijk de drums door Ginger Baker. Het is het openingnummer van het eh, dubbel LP eh, Wheels of Fire en werd in september eh, van dat jaar, dus september 1968, op single uitgebracht. En volgens mij is het in Nederland ook een heel groot, grote hit geweest. Het staat volgens mij ook in de, de top 2000, dus dat zegt wel wat. En we gaan nu luisteren naar White Room, A Politician van de eh, album Wheels of Fire. the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. We moeten natuurlijk ook nog een eh, live nummer laten horen van The Cream met Jack Bruce. En dat wordt eh, Crossroads Live. En daarna nummer Bitch, waar George Harrison onder een pseudoniem nog aan heeft meegedaan. Dus hier komen Crossroads Live en Bitch. vocal. the swan's Dus het eerste belangrijke wapenfeit van Jack Bruce is toch wel zijn eh, rol in eh, de supergroep Cream. Cream heeft eh, vier albums gemaakt, zoals gezegd. Fresh Cream uit 1966. Disraeli Gears uit 1967. Wheels of Fire uit 1968. En Goodbye uit 1969. Dus eigenlijk hebben ze maar ehm, twee mooie jaren samengewerkt en vier mooie albums uitgebracht. Daarna is natuurlijk ook weer wat eh, live albums uitgebracht, verzamelalbums. En, en ergens in de jaren negentig zijn ze ook weer als een uh, reunie bij elkaar gekomen. Wat ook een groot succes geworden is. Ik ga nu tot het nieuws van uh, eh, 9 uur. Ehm, wat restnummers draaien die voor mij ook heel mooi zijn. En die voor mij toch ook wel eh, Jack Bruce typeren. In tweede uur gaan we zoals gezegd wat meer solowerk draaien Jack Bruce. Maar nu nog Anyone for Tennis, Swap, Sitting on Top of the World en We're Going Wrong. Bedankt en tot na het nieuws en reclame. box of fading years, and the elephants are dancing on the graves of squealing mice. Anyone for tennis, wouldn't that be nice? And the ice creams are all melting on the streets of bloody beer, while the beggars stain the pavements with fluorescent Christmas cheer, and the Bentley driving tennis.